om de president nog meer onder druk te zetten. Na twintig jaar restauratie is de toren van Pisa in zijn oude glorie hersteld. Net voor Pasen zijn de laatste stijgers weggehaald. Het marmer is weer schoon, vuil en teksten die erop waren gespoten of erin waren gekrast zijn weggehaald. De werkzaamheden die ervoor moeten zorgen dat de 56 meter hoge toren niet schever gaat staan, verlopen goed. Door het plaatsen van zware tegengewichten is de toren de afgelopen jaren een halve meter minder scheef gaan staan. De Surinaamse cabaretier Steven Westmaas, alias Wesje, is bij een autoongeluk in Suriname om het leven gekomen. In het district Coroni kreeg de auto waarin hij zat een klapband en belandde in de sloot. Wesje was zeer bekend in Suriname. Vorig jaar werd hij gekozen tot Surinamer van het jaar. Bij het ongeluk kwam ook hiphopdanser Marlon Stewart, alias Turbo, om het leven, een neef van de cabaretier. De vrouw van Westmaas, zijn zoontje en een andere danser raakten zwaar gewond. Steven Wesje Westmaas was 39. Roda JC heeft weer alle kans op de vierde plaats in de eredivisie die recht geeft op Europees voetbal. De ploeg uit Kerkrade won thuis met 5-1 van NAC Breda. Heracles won met 2-0 van de Graafschap. De ploeg uit Almelo houdt uitzicht op de play-offs om Europees voetbal. Willem II won verrassend van AZ. De hekkersluiter uit Tilburg won thuis met 2-1 van de club uit Alkmaar. Het weer...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 Mariel Hageman met het NOS Journaal. President Saleh van Jemen is bereid om binnen een maand af te treden. Hij zal de macht overdragen aan zijn vicepresident. Daarmee stemt Saleh in met het vredesplan dat de golfstaten hebben opgesteld. Ook de demonstranten die het vertrek van de president eisen hebben ingestemd met het plan. Dat betekent dat er een onmiddellijk einde komt aan de protesten. Vandaag was er een nationale stakingsdag in Jemen om de president nog meer onder druk te zetten. Na twintig jaar restauratie is de toren van Pisa in zijn oude glorie hersteld, net voor